Joris Stubenitski met het NOS-journaal. President Obama noemde zes wereldmachten en Iran vandaag bekend maakte historisch. Hij vindt het een goed akkoord dat tegemoet komt aan de belangrijkste eisen van de VS. De wereldmachten en Iran hebben vandaag overeenstemming bereikt over de belangrijkste zaken om eind juni met een akkoord te komen over het atoomprogramma van Iran. Israël is kritisch over de deal. Premier Netanyahu vreest dat een te groot deel van de Iraanse nucleaire capaciteit intact blijft. Bij de gijzeling op een universiteit in Kenia zijn zeker 147 doden gevallen en 80 gewonden. Vanochtend vielen zeker vijf gewapende terroristen de universiteitscampus aan. Er waren toen 800 studenten aanwezig. De aanval is opgeëist door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. Volgens een woordvoerder van de beweging zijn alle slachtoffers christenen en zijn moslims ongemoeid gelaten. De Franse Europarlementariër Jean-Marie Le Pen staat nog steeds volledig achter zijn uitspraak over de gaskamers uit 1987. Dat zei hij vandaag op de Franse televisie. Le Pen noemde in 1987 de gaskamers een detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hij was toen nog de leider van het rechtse nationalistische Front National. Zijn dochter Marine Le Pen, nu leider van de partij, heeft meteen afstand genomen van de woorden van haar vader. Minister Schippers verwijdert de spotjes van de zorgcampagne Nederland verandert, de zorg verandert mee. Ze staan op de site van de campagne. Gisteren bepaalde de reclamecodecommissie dat de spotjes het vertrouwen in reclame schaden. De FNV diende eind vorig jaar een klacht in omdat de spotjes veel te positief zouden zijn over de toekomst van de zorg. Eerder vandaag zei minister Schippers nog dat ze de omstreden spotjes online zou houden. Het weer, vannacht opklaringen. Morgen in het noorden en oosten droog en wat zon. In de rest van het land bewolkt met smiddags wat regen. Het wordt morgen 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journal. Zo luisteraars, en eh, na een heerlijk uurtje Tropical ZFM met eh, Willem Boer... die eh, zijn uitzending voor het eerst hier live heeft gebracht... en u heeft laten genieten van heerlijke ja, tropische muziek.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 volgende is voor uh, Lidwien. Lidwien die... Uh, af en toe, ja, ik draai mezelf even weg, want het is gewoon een jingle. En eh, ik had een plaatje klaarstaan voor Lidwien, ik zei het al. En dat is een nummertje van Frank Duval. Angel of Mine, Lidwien voor jou. Speciaal voor uh, Alders was dit uh, Frank Duval met Angel of Mine. Ja, luisteraars, ik heb het al eh, eerder gemeld. Het eerste uur dat ja, Jacques Loes overleden is. En hij was een grote fan van Joe Cocker. Helaas ook een enkele maand geleden overleden. Ook een man die we gaan missen. En Sjaak in bijzonder. You are so beautiful. ja, een manier gezongen zoals alleen Joe Cocker, dat kan natuurlijk. Sjaak eh, zong dit nummer. Evenals eh, vele andere nummers eh, van Joe Cocker. En natuurlijk ook van, van Blood, Sweat en Tears repertoire. Want daar had hij een uitermate geschikte stem voor. En natuurlijk zijn eigen Disneyland, band nummers zoals die opera. En It's a Matter of Fact. en al die nummers die, uh, ja, ook zo heerlijk, die zo heerlijk mee kon zingen. En ik sprak er vanavond nog even met Willem over. Willem, want jij bent ook groot fan geweest van de Disneyman's band, hè? Ja, nog steeds eh, eigenlijk. Eh, want als ik de Digimens band hoor, dan, eh, dan denk ik weer terug aan een grijs verleden dat ik op de LTS zat. En daar kwam de Digimens band, die kwam spelen. En halverwege de avond wat eh, jongens die vonden het leuk om eh, de, kant, de kantine te slopen, zeg maar. Dus de oh. verlichting en alles ging eruit. En, eh, <laughs> oh, Maar de jongens bleven gewoon doorspelen en Jacques die gewoon door. Ja. Ja, geweldig. Ja, ze hadden een hele show, hè. ze, hadden, nummer, ze hadden natuurlijk het nummer de show, maar ze hadden, ze hadden zelf ook een hele show. Een, nou, enigszins corpulente meneer. Die dan, ja, eigenlijk, je gaf het vanavond buiten de uitzending al aan van... hij deed eigenlijk niks. Hij stond een beetje met tamboerijnen en een beetje over het podium heen eh, nou, hij ja, gek te doen. Hij had al een functie natuurlijk in die Ja, zeker, zeker. Hij, hij, viel op. Hè. Hij was de eyecatcher van het hele podium, zeg maar. ja. ja. Geweldig. Ja, Jacques Loes overleden. Eh, ik zei het al luisteren. Eh, ik, ik kan er nog niet bij, want ik heb de man een paar dagen geleden heb ik hem nog gesproken. Omdat we hebben hier natuurlijk het programma Zandvoort draait door. En dan zoeken we, elke week zoeken we daar een gast die met ons zijn carrière komt bespreken. Eigenlijk zijn biografie komt komt vertellen. En dan in een tweede uur meepraat over de actualiteit. En Sjaak die gaf aan van, nou, vind ik hartstikke leuk, Charles. Bel me eh, een paar dagen van tevoren, want ik weet nooit, op vrijdag moet ik nog wel eens eh, optreden. Want dat deed hij nog steeds. Hij zong ook nog steeds met, met, uh, met de Disneymans Band. Dat was weer een nieuw leven ingeblazen. En ja, dan, als je zo'n man dan een paar dagen geleden nog aan de telefoon hebt... en helemaal niks aan de hand... En nou is hij er niet meer. Het is, ik kan, daar echt niet, ik kan het niet bevatten. Nou goed, in ieder geval eh, nog even een heerlijk nummer gedraaid van Joe Cocker, speciaal eh, voor Jacques Loes. Willem, jij hebt de eerste, het eerste uur gedaan met, met tropical music, met reggae music. Hoe is het gegaan? Ja, het ging, eh, het ging dacht ik wel goed. Een beetje, ja, je moet, je moet natuurlijk een beetje wennen aan de schuifjes. Je moet een beetje wennen van hoeveel input geef ik aan de microfoon. En, maar ja, goed. Ja. aan de muziek heeft het dacht ik niet gelegen. Precies. En, nou ja, ook het, ja, dat heb ik zelf ook nog wel eens moeite mee hoor. Dat je, dat je, dat je gewoon eh, lekker eh, je woordje moet kunnen doen. Hè? Dus, eh, dus een beetje, een beetje, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, improviseren voor de microfoon. Want dat is Ik had verwacht dat je zou zeggen accentloos Nederlands. Maar nee. <laughs> nou ja, <laughs> dat, dat dialect maakt nog niet eens, eh, maakt niet eens uit. Want, want, nee. nee. maar het gaat erom dat je, dat je... Kijk, je kunt natuurlijk op, op, via Google, op het internet... kun je van allerlei informatie vinden over allerlei bandjes en artiesten. En dat kun je oplepelen zo voor de luisteraars. Kunnen ze zelf thuis ook googelen trouwens. en je kunt op een bepaalde manier, als je gewoon eh, een beetje je fantasie eh, laat gaan... Eh, improviseren en dan een nummer aankondigen op jouw manier... zoals jij dat voelt en zoals jij dat het, het leukste vindt. Ja, nou ja, goed. En dat is groeien. Ja, dat is zeker groeien. Nou ja, ik heb van wat reggae-muziek betreft, ik weet er wel iets van... maar goed, ik heb straks... nou, vandaag helaas niet, maar ook nog een uitzending Rock at CFM. Ja. Ehm, dat is weer een hele ander genre. Ehm, daar ben ik ook mee groot geworden. En ja, dat heb ik me ook in verdiept. En, en, de nodige eh, informatie, dat zit allemaal in mijn hoofd natuurlijk. ja. Dat komt er vanzelf wel uit. Ja, dat is handig. Als je, als je het uit je hoofd weet, hoef je het allemaal niet na te googlen. Nee, nee, nee, <laughs> zeker niet. Zeker niet. Ja. hey, eh, ik heb een hele mooie nog klaarstaan van uh, Gerard Cox. En dan zei ik, hey, kom je daar nou op? Nou, ik ben ook fan van Jules de Korte. Zou je niet, zou je niet verwachten. Maar Jules de Korte, dat vond ik een heel bijzondere man. Blinde man, die hele mooie liedjes heeft geschreven.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 Dat, dat wijst er toch een beetje op. Dat er ook jaren geleden door, door Jules de Korte die het liedje geschreven heeft. Dat tegen werd geageerd. Een beetje een jantje betonactie eigenlijk. En ja, helaas komen er toch kinderen in het verkeer om. Alhoewel, eh, eh, dankzij de klaarovers, de mensen die zich vrijwillig inzetten... om kinderen naar de overkant te helpen, bij scholen en zo... en uh, eh, op moeilijke verkeerspunten, kruisingen en zo. Dankzij dat feit zijn er toch minder slachtoffers elk jaar, gelukkig. Ja, dat is, dat is inderdaad zo. En, ik heb zo goed geluisterd naar het nummer. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kende het niet. Ehm, maar goed, er is wel meer muziek wat ik niet ken, hoor. <laughs> <laughs> Nou, dat nou. geldt voor mij ook hoor. Ja, kijk, nou is Jules de Korte nou niet iets, iets waarvan ik zeg van nou goed, daar koop ik een LP van. Maar nee. Eh, hetzelfde als met, met Robert Long, dat heb ik later heb ik dat pas ontdekt. En, en, ja. Nou, als je dat liedje van Ik zou wel eens willen weten eh, neemt van Jules de Korte. Ja. Eh, wat je zelf al aangaf. Nou, dat is een, een heel bijzonder nummer hoor. Met een, mooie tekst. Ja, een mooie melodie. Dat klopt, maar ik, vind, een beetje, ik heb een beetje het idee dat Jules de Korte bij een hoop mensen een beetje ondergewaardeerd werd op, op, een of andere manier. Eh. Nou, dat is zeker waar. Ja, maar ja, dat, dat is wel... Met, maar ja, dat nummer is een groot... Wat jij net noemde, dat is een grote hit Ik zou wel eens willen weten. Ja, ik, zou, ik wou dat eigenlijk best wel weten eigenlijk. Ja, ja, ja, hoe groot dat nummer <laughs> geworden is eigenlijk. Ik zou wel eens willen weten, ik zou ook wel eens willen weten waarom Willem Duis eigenlijk Gerard Kok's vroeger zoveel draaide. Want als je dus zondagmorgen muziekmuziek aanzet, dan eh, hoorde je Gerard Koks nou, ik oh. denk, ik denk dat ik dat wel weet, want wat Willem Duis namelijk niet had... en Gerard Cox wel, die had hetzelfde probleem wat ik heb... Eh, een accent, en dat was het Rotterdams. En Willem Duis had het niet. Nee. En dat vond hij waarschijnlijk toch, eh, weet je want ik draai een heleboel, een heleboel muziek van Gerard Cox... dan leer ik het misschien ook wel, maar dat is hem niet gelukt. Ah, oké. Have I told you lately that I love you? Is geen verklaring aan jou, Willem. Maar, maar... Ik, ik wou wel zeggen. <laughs> maar het is wel een heel mooi nummer. Ja, schitterend. luistert altijd nog naar tussen app en vloed, Tot 12 uur, heerlijke, rustige muziek. Zak nog maar even lekker onderuit met een glaasje wijn.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 Is my trouble, that's what you do U luistert altijd nog naar tussen Apple Vloedluisteraars. Dit was natuurlijk onze Van Morrison, die u ook kent van Brown Eyed Girl onder meer. Ook een grote hit geweest. Ja, Willem, als ik jou nou vraag, eh, wat is nou jouw favoriete ballet? Wat antwoord je dan? Of schiet het je zo niet te binnen? Nederlandstalige ballet? Nou, dat maakt me niet uit. Gewoon wat, wat jouw favoriete eh, rustige nummer is, laat ik het maar zo Oh, rustige nummer. Nou, nou ja, bel eens. Nou, weet je, dan kom ik toch weer, kom ik toch weer terug op een, toch een Nederlands nummer. Maggie McNeil, Terug naar de kust. Ik heb dat toevallig van de week op Facebook gezet en ik heb er zoveel respons op gehad. Echt waar? Ja, mensen die, eh, die eh, die hebben iets met het nummer. Nou, ik ga, hem, ik ga hem zo voor je opzoeken en ik ga hem zo voor je draaien. Dus Geweldig. dat, ja. doe, doe je hun een groot plezier mee. Nou, dat gaan we zeker doen. Eh, eh, ik, heb, eh, ik heb iets klaarstaan dat heeft met het weer te maken. En mensen die triest zijn door dat weer, die lopen te huilen in de regen. Dit is een duet tussen Art Garfunkel en James Taylor. Crying in the Rain, we kennen het allemaal volgens mij van de Everly Brothers. Ja. heard never see me complaining. I'll do my crying. haven't seen. zijn er die zingen in de regen. En dan zijn er die lopen te huilen in de regen, ja. ja volgens Willem ook eh, een van de mooiste uitvoeringen van dit nummer, Willem, toch? Hè? Ja, dat vind ik wel. En, en ehm, wat me trouwens opviel, laatst uh, zat ik eens eventjes eh, te kijken op internet... en ik, ik had eens gezien dat um, Paul Simon, die heeft een album opgenomen met alle nummers van... Uh, eh, Carfunkel ook. Ja, maar zonder Carfunkel. Dus Sound of Silence, The Boxer. Maar hij zingt ze alleen. Ja. En je mist toch wat? Ja. Ja. Nou, ik, heb, ik heb eh, juist, eh, want ik ben een, week of wat geleden... ben ik natuurlijk naar de Philharmonie in Haarlem geweest. Daar trad Art Carfunkel op. Alleen met gitaarbegeleiding. Heel, heel, heel klein dus. Mooi. Maar die man is dus 74 jaar. En als je hem over het podium ziet lopen, hij loopt zo'n beetje gebogen. En het is echt een oud mannetje geworden. Ja. Die mooie krullenkop die hij vroeger had, die is hij helemaal kwijt. Hij heeft nog wat uh, haartjes aan de zijkant zitten. En voor de rest een kale bol. Maakt helemaal niet uit. Maar die stem van die man, 74 jaar, is nog exact dat Engelse stemmetje wat we zojuist hoorden. Eh, zoals ook met James Taylor nu dat duet. Dat prachtige duet. Het is heel fragiel, maar eh, zo mooi. ja hey, eh, Willem, als jij het goed vindt, dan gaan wij eventjes eh, terug naar de kust. Ik vind het helemaal geweldig. En met mij, iedereen die het mooi vindt. Weet niet wat het is, maar er is iets mis. Hoe zou We zitten er vlakbij bij de kust, eh, Willem. Ja, maar het is toch meer voor de mensen die, eh, die heel graag bij de kust willen zijn... maar ooit om wat voor reden ook verhuisd zijn eh, naar een andere plaats, misschien wel een ander land. en als ik dit nummer dan hoor en ik zet het wel op Facebook... dan krijg ik reacties van die mensen dat ze denken van heimwee, heimwee, heimwee ja, <laughs> schitterend. Mooi. Ik, eh, als jij het goed vindt, dan eh, ook als je het niet goed vindt trouwens. <laughs> <laughs> ik vind alles goed. Oké, ik ga een nummertje draaien van mijn zoon. En eh, die was 17 lentes oud toen dit opgenomen is in de popbunker in de Muiden.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 Nou, ik zie Willem zijn vinger opsteken. Nou, Willem, dankjewel, man. Zo. Ja, en, en, dit was uh, uh, alweer vijf jaar geleden dat dit opgenomen is. Hij heeft inmiddels... Eh, is zijn stem natuurlijk een stuk volwassener geworden. En eh, zijn bereik is ook hoger. Hij, kan heel, hij, komt, naar, eh, hij haalt drie octaven of zo, geloof ik. Heb ik me laten vertellen. Ik heb daar niet zoveel verstand van. Maar in ieder geval, een, een zangpedagoog die daar verstand van had... die zei van, nou, die, die zoon van jou, die haalt drie, eh, met gemak drie octaven. Als ik drie octaven wil halen, dan mag ik wel eens een stijger bouwen, denk ik. <laughs> ik denk het, <laughs> wat had ik ook weer klaarstaan? Ik had, oh ja, een mooi nummer van Brad. En Brad is natuurlijk een eh, groep eh, die met name in begin 70 jaren furore maakte met liedzanger David Gates. Maar ik gokje waan, welk nummer? Maar ik gokje waan? Ja? Denk if. Nee, nee, nee. Ja, ja. <laughs> Eh, het ligt voor de hand, want die heb ik al heel vaak gedraaid. Het is natuurlijk een grote hit geweest. Nee. nee, I'm Gonna Make It With You. Oh, die is ook goed. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if Baby, you know that dreams for those who sleep. Life, it's for us to Regrets, liedzanger David Gates. Prachtig nummer. Ik ga een, eh, een, eh, nummer draaien voor mijn lieve vriendin... die, eh, als het goed is, zo rond deze tijd haar bedje heeft verlaten. Die gaat wat vroeger naar bed, maar die komt er dan zo... tegen de tijd dat dit programma op gang komt... komt ze eruit om te luisteren. Dat vind ik altijd heel gezellig. Dus Yvonne, voor jou speciaal. een prachtig nummer van Perry Cobo. It's Impossible. Ik heb trouwens wat anders uitgezocht dan Elvis of eh, hè, die andere nummers.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 Dat, is, dat was de tekst, ja. Eh, of dat je tegen de zee zegt van je mag niet aanspoelen op het strand. Kan niet, hè Willem? Maar hoe, kan dat nou? Dat valt, viel mij laatst ook al op. Ik dacht dat ik me dat verbeelde of zo. Maar iedere keer als jij dat zegt, eh, je hebt het over de mooiste vrouw in je leven, dan straal je helemaal. Want dan denk ik van, nou, die lampje staat op punt van kapotknal, maar hij geeft wel erg veel licht. Maar dat doe jij. <laughs> nou, het is gewoon zo. Het is gewoon een hele lieve vrouw. Dus, eh, en eh, daarom draai ik altijd een plaatje voor. Of meestal wel. Ik vergeet het ook wel eens een enkele keer. Maar goed, dan kijk om, staat ze met de mattenklopper bij de deur. Dus <laughs> dan heb je het verdiend. Nee, hoor. Ja, absoluut. Nee, dat zou ze nooit doen. Nee, nee. Neem ze de hamer. <laughs> ik vermoei me er niet meer mee. Nee, nee, nee, nee, Al gekheid op een stokje. Nee. Ik kom ik, eh, straks, dan wacht ze op me met een lekker kopje thee en een beschuitje. Is dat zo? Ja, voordat we naar bed gaan. En dan gaat zij vaak nog even wat lezen in bed. En dan ga ik nog vaak wat puzzelen. Ja. Dan, eh, en dan eh, vallen we zo allebei in slaap. Gaat helemaal goed. Oh god, toch? ja. ja. Dan, hebben wij, nou, dan eh, hebben wij, Willem, dan hebben wij een peaceful, easy feeling. Nou, dat, dat heb je zeker. Nou, daar ga, ik vast iets meer van horen, denk ik. Ja, die peaceful, easy feeling, die wordt natuurlijk gezongen door de... Weet je Oh mijn god, nee. <laughs> de Eagles. Oh mijn god, ja. <laughs> Oh. I like the way your sparkling earrings lay against your skin so bright. relaxed gevoel. Peaceful, easy feeling. Eh, ook te horen uh, op Hell Freezes Over, die mooie DVD, Willem. Want, uh, waar ik zojuist iets over zei tegen jou. Want, daar staat hij ook op, dat nummer. Ja, en weet je, weet je als, ik dat, als ik die DVD opzet... Hè, en, ik gaf net eigenlijk al een beetje aan... als ik bijvoorbeeld zit te kijken... Dan, als ze beginnen met het nummer Hotel California, zeg maar... Mhm. Dan ga ik stil in een hoekje zitten en dan, dan geniet ik daarvan. En dan denk ik even niet aan de buren. Dat die zichzelf het haar uit de kop trekken. Omdat ik dat ding weer zo hard heb staan. Ja. Maar dat is zo geweldig mooi. Ja. Ja. Ik ben het eh, helemaal met je eens, man. Ja. Ja. hey, uh, Anita Meijer, die ken je natuurlijk ook goed. Ja, natuurlijk ken ik Maar die heeft natuurlijk hele mooie liedjes gezongen. Promise Me, dat, dat, eh, dat nummer in het Engels, heeft zijn Nederlandse uitgave van, op, de, op de cd gezet. Is en dan heet het Wacht op mij. Oh, Anita Meijer met eh, Promise Me. Maar wie is het ook weer origineel? Dan ben ik even kwijt. Oh, god, oh, god, oh, god. Ja. Gewetensvraag. Oh, jongens, <laughs> jongens, jongens, jongens. Een gewetensvraag. Daar kom ik op terug. Ja, dan kan je niet door voor de duizend schulden, Nee, dat, ja. dat is dan, eh, ja, dat spijt me dan zeer, maar dan... Uh... Eh, maar dat is geld, is geld. <laughs> ja, wat is geld, hè? Geld is noodzakelijk kwaad en ach. Ja, dat is, dat is, dat is helaas wel zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou was ik aan het zoeken naar een nummer van Rob Jansen. Eh, dat, heet, dat nummer heet Ter Schelling, ken je dat? Nee, vertel eens. Ja, ah, ja nou, ik, ik, kan hem, ik kan hem helaas niet meer, helemaal afdraaien. Ik ken hem wel van Van Hessel. Maar dat, dat heet Terug naar de Schelling. Ja, nee. Dat dit, is een eh, eh, andere. Dit, dit is eigenlijk een nummer van Brian Adams. En dan in een Nederlandstalig eh, jasje eh, gestoken. Eh, ik, moet, ik ga het laatste nummer alweer inzetten. Want de klok tikt verder. En we zijn bijna weer aan middernacht toe. Maar heb je het nummer nu al gevonden? Nou, ik heb een ander nummer voor Rob Jansen. Voor een vrouw zoals jij. Dan heb ik het dus weer niet tegen jou, Willem. <laughs> Nou, jongens, jongens. Ik kom al op de kort nou. beslagen al zeventien dagen. Het bed nog beslapen en warm, maar ik ril van de kou. De radio zacht in het licht van de nacht, de echo van jouw bange stem, maar het is stil in mij. lakens verraden jouw geur, die langzaam verdwijnt door de deur. De kan bij de spiegel met jouw haar, een droom is voorbij. Een hand, een woord en een vreugdige daarmee langzaam maar zeker tikken we naar het, eh, de laatste seconde eh, van het programma toe. Eh, maar jij wilde nog wat zeggen, Willem? Ja, ik wil zeker nog wel even wat zeggen. Ehm, dat is eigenlijk meer gericht aan jou. En luisteraars, oh jee, oh jee. Mogen, luisteraars mogen dat horen natuurlijk. ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken dat ik mijn proefuitzending heb mogen doen in jouw eerste uur. Nou, heel graag gedaan. Van, van Ebbe Vloed. en tevens wil ik jou even bedanken als leermeester. <laughs> nou, dat valt wel mee. Dat <laughs> valt wel mee. Je had het al aardig onder de knie, dus wat dat betreft... Eh. Ja, maar toch, maar toch. is, uh, in ieder geval, eh, dat, dat wou ik eventjes zeggen. En, en ik hoop dat, dat, dat wij eens vaker een uitzending gaan doen samen. Want ik vind het wel gezellig. Nou, ik ook wel. We kunnen, we gaan, luisteraars, dat mag u wel weten. We gaan een keer s'nachts wat doen. En wat gaan wij doen? We gaan niet zomaar wat doen. Nee, we gaan een de, oudere, de oude jongeren zijn weer terug, zeg maar. De oudere jongeren. En eh, <laughs> die brengen de rock terug. Ja, ja, helemaal goed. Dus dat gaat helemaal goed komen. Kom goed. Eh, wanneer, dat gaat u binnenkort horen. Dank allemaal voor het luisteren. Namens Willem en mij een hele eh, rustige nacht. En hele fijne paasdagen natuurlijk. Hè? Oh, ja, dat komt er ook wel natuurlijk. Dag. Jouw nagels gekerfd in mijn rug. Ik draai de film langzaam jouw ring op de tafel. En eh, maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe.